uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Japanse staalbedrijf Mitsubishi moet tien voormalige dwangarbeiders... een schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Zuid-Korea beslist. De dwangarbeiders werden tussen 1910 en 1945... bij Mitsubishi in Zuid-Korea te werk gesteld. Zuid-Korea was toen een kolonie van Japan. De dwangarbeiders of hun nabestaanden krijgen een compensatie... van 60 tot 120.000 euro per persoon. Japan legt zich niet bij de uitspraak neer en dreigt de zaak nu voor het internationaal gerechtshof in Den Haag te brengen. Het wordt makkelijker om vrijwilligerswerk te doen met een WW-uitkering. Minister Koolmees verruimt de voorwaarden, zo meldt hij aan de Tweede Kamer. Daardoor kunnen mensen met WW straks bijvoorbeeld helpen bij een sportclub. Minister Koolmees vindt vrijwilligerswerk een goede manier om werkervaring op te doen... en om sociale contacten te onderhouden. Het UWV blijft wel controleren of de vrijwilliger niet in plaats komt van een betaalde kracht. En ook mag er geen te hoge vergoeding tegenover staan. De Duitse justitie heeft invallen gedaan bij Deutsche Bank... onder meer bij het hoofdkantoor in Frankfurt. Minstens twee medewerkers worden ervan verdacht dat ze klanten hebben geholpen... om geld van criminele activiteiten wit te wassen. De mannen van 50 en 46 jaar zijn aangehouden. De Duitse politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Een portretfoto van een 13-jarige Vincent van Gogh... blijkt een foto van zijn broer Theo. Met de ontdekking blijft er maar één bekende foto van de kunstschilder over. Dat concludeert het Van Gogh Museum na onderzoek. De nu enige overgebleven portretfoto van Van Gogh... is gemaakt in 1872. Daarop is een 19-jarige Van Gogh te zien. Van Gogh hield er niet van als er foto's van hem werden gemaakt... en dat verklaart volgens het museum waarom er zo weinig foto's van hem bekend zijn. Het weer, het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of motregen. Bij een stevige zuidenwind is het 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht trekt die regen oostwaarts weg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Tussen Watergasmeer en Knoopend de Nieuwe Meer staat daardoor 8 kilometer file. Bij Knoopend Nieuwe Meer zijn richting Den Haag twee rijstroken dicht vanwege een spoedreparatie. En de vertraging is drie kwartier. Verder file op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en de Koentunnel.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash autoverzekering.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 Dit is Muziek Boulevard Live op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En daar hebben we natuurlijk weer de vaste items. De instrumentaal van vandaag, de column van El Kerkman... de nummer 1 van deze week, en die komt uit 1979... de gouden ouwe van de week... en weer voor komend weekend... en het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is nog niet alles, want we hebben ook nog nieuws... uit onze badplaats en de directe, eh, directe omgeving. Een vol programma dus.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 luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, dat zijn wij. Ik heb de evenementenagenda van december. De eerste, Babbelwagen. Dia-presentatie Zandvoort Verleden en Heden. Hotel Faber, aanvang om 8 uur s avonds. De tweede, Concert, The Voice Company. En het is Agatha-kerk, aanvang om 3 uur s middags. De achtste, toneelvoorstelling Wilm, Hindering, Wil, Wim Hildering. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De veertiende, de Winterdisco. Pluspunt, aanvang om 7 uur. De 14e plus de 15e, daar komen ze weer. Toneelvoorstelling Wim Hilderink. Theater De Krocht, aanvang om 8 uur. De 15e, daar gaat de ijsbaan weer open. Het Raadhuisplein om 5 uur. De 16e, klasconcert. Kerstconcert Alphens Kamerkoor, Cantabile, Agatha Kerk, aanvang om 3 uur. En de 21 e Openlucht Kerstmusical, Kerkplein. Dat zijn diverse activiteiten. Ik ga door met Agneta Verkoog met Wrap Your Arms Around Me. Als het goed is. Hij komt langzaam in. your arms around me. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en deze week heb ik er eentje van Duane Eddy... en het is een Amerikaanse gitarist. Hij brak eind de jaar 50 in de VS door... met een aantal instrumentale rock'n'roll hits... en werd sindsdien beschouwd als de belangrijkste grondlegger... van het twangy-gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren van de elektrische gitaar worden bespeeld voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en de buiging van de snaren. Aan het begin van de jaren 60 was Eddie een van de populairste artiesten van Amerika. Gedurende zijn carrière werd over de hele wereld meer dan 100 miljoen geluidsdragers van hem verkocht. In 1994 eerde de Amerikaanse muziekindustrie hem door hem op te nemen in de Rock and Roll Hall of Fame. Volgens het instituut geldt hij zelfs als de succesvolste instrumentalist... in de geschiedenis van de rock roll muziek. En hier komt Duel Eddy met Three Flirt Blues. Als je het wil doen. Elke maandagochtend nodigt de geur van koffie en vers gebakken koekjes... dorpsgenoten uit om binnen te lopen bij de koffie in. Even bijpraten, een kaartje leggen, oude bekenden ontmoeten... of nieuwe kennissen maken. De vrijwillige gastvrouwen heet u van harte welkom. De kosten 1,10 euro voor twee kopjes koffie of thee met een vers gebak koekje. Elke maandag van 10 tot 12, locatie Wijksteunpunt ook in Zandvoort. Vlemingstraat 55. En ik ga door met Van Morrison, Brown Eyes Girl. skipping and a jumping in the misty morning fog with oh, all our hearts that thumping and you, a brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened, the Tuesday is so slow with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown-eyed girl. we used to sing. Sha la la la la la la la la la la da. Just like that. Sha la la la la la la la la la da. La dee da. grown. Cast my memory back there, Lord.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 We gaan nu naar Nel. De, column, van de week, van, Nel Kerkman. Volgens mij weten we nu dat er een Black Friday is. Via advertenties en sociale media schreeuwden we, we onder hoge kortingen en aanbiedingen. Vaag had ik ergens over een Zwarte Vrijdag gehoord... maar dat het als een lawine over me heen zou komen, dat had ik niet verwacht. Het werd mij soms zwart voor de ogen. En ik moest me in bedwang houden om niet in te gaan op de superaanbiedingen. Het is me gelukt. De rust is weergekeerd. De laatste zwarte kreet kwam misschien nog uit de hoek van Sylvana Simons. Want 5 december is nog niet voorbij. Het wordt een soort trend om een dagje een kleur te geven. Zo kennen we de Witte Donderdag, de dag van de kleurloze Goede Vrijdag. Dan is er de Roze Zaterdag, de dag van de Cape Parade waar de diversiteit van homo's, lesbisch en biseksuelen en transgenders wordt getoond. En er is ook nog eens een gezegde van een blauwe maandag. Wat oorspronkelijk betekent een maandag van geen betekenis. Verder hoor ik ook een groene dinsdag als de dag van de duurzaamheid. Maar die uitdrukking zal nog moeten groeien. Net zoals het begrip duurzaam. De woensdag, vrijdag en de zondag moeten nog een likje gekleurde verf krijgen. Maar mijn zwarte dag was zaterdag. Onder mijn neus verscheen plotseling een artikel uit het Haarlems Dagblad... over de plannen die gesmeed zijn met ons raadhuis. Zoals men staat, de oude mentale gedeelte... Eh, sorry, ik ben even kwijt. <laughs> Oh ja, zoals men staat, het oude mentale gedeelte al bijna een jaar leeg. En opeens blijkt uit een geheimzinnig rapport van BMW... dat Black Friday aanbieding heeft uitgeroepen voor het raadhuis. Te koop, te huur of het nieuwe gedeelte slopen. Roept u maar. Eigenlijk te zot van woorden, want een evaluatie over de ambtelijke fusie met Haarlem is pas in 2023. We gaan toch geen oude schoenen weggooien als er nog geen nieuwe zijn? En tja, slopen kan Zandvoort heel goed. Voor de nieuwbouwdelen van het raadhuis in 1981 zijn oude vissershuisje tegen de vlakte gegaan. En als je het voor het zeggen heb, sloop het nieuwe gedeelte, dan, dan krijgt het gasthuisplein weer licht. En kunnen we het uitroepen tot ons dorpsplein. Want nu het Raadhuisplein is verkwanseld en de functie van plein totaal weg is... zou het Gasthuisplein een mooi alternatief zijn. Ik ben ervoor. U ook? En dan denk ik, ja, wat een beautiful world.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 Een onderzoek naar zebrapaden in opdracht van de gemeente Zandvoort... voert een aantal studenten van de Wildersheim Flevoland... een onderzoek uit naar de veiligheid van voetgangersoversteekplaatsen in Zandvoort. Dit gaat vooral over de locatie burgemeester Engelbertstraat, Huisplein en de Hogeweg. U kunt de studenten op woensdag 5 december en 12 december... op verschillende locaties in Zandvoort treffen dan weet u dat in ieder geval als ze daar staan. dat was Billy Tyler, Holding On Out For A Hero. En we gaan door met The Who, Substitute. nummer 1 die ik uitgekozen heb komt uit 1998. My Heart Will Go On is een nummer opgenomen door de Canadese zangeres Celine Dion... en dient als hoofdthema voor de James Cameron's kaskraker Titanic... die is gebaseerd op een verslag van de Britse transatlantische oceaanboot... met dezelfde naam die in 1912 is gezonken... na het botsen met een ijsberg in het midden van de Noord-Atlantische Oceaan. Vrijgegeven als single is op Dion's vijfde Engelstalige studioalbum... Let's Talk About Love uit 1997 en de soundtrack van de film... werd de liefdeskrachtballade een internationale hit... en bereikte de nummer 1 in alle landen... waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. My Heart Will Go On werd voor het eerst uitgebracht in Australië en Duitsland op 8 december 1997... en in de rest van de wereld in januari en februari in 1998. Hier komt Celine Dion, My Heart Will Go On. last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time.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 worden daarop aangeboden. Woningzoekenden kunnen zelf kijken op www.mijnwoningservice.nl of er een woning wordt aangeboden die bij hen past. Ze kunnen zich inschrijven voor elke passende woning binnen het regiogebied. Daarnaast geldt de website ook een overzicht van huurwoningen in de vrije sector... maar hiervoor is geen inschrijving nodig. de Fourtops met It's the Same Old Song. En ik ga door met een Duitse kraker van Dravi Deutscher, Marmer, Stein und Eisenbricht. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. nicht bei dir sein. Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein. dam. dam. De zit er alweer op. En ik eh, ben geëindigd met Casey en de Saint Germain. Give it up. Dat doen we zeker niet.